uur. Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Twee mannen uit Polen en een Duitser zijn vanavond verdronken... tijdens het zwemmen in de Noordzee bij Den Haag. Het gebeurde bij twee afzonderlijke incidenten. De Polen kwamen in de problemen bij de Wassenaarse Slag. De Duitser ter hoogte van het Zuiderstrand in Den Haag. Reddingswerkers hebben groot materieel ingezet... waaronder ambulances, een reddingsboot en drie helikopters. De drie werden uit het water gehaald... maar reanimatie mocht niet meer baten. De man die gisterochtend in Duitsland een vrouw voor een rijdende trein duwde... was geen bekende van het slachtoffer. Ook hadden de twee geen ruzie op het perron. De man van 38 handelde uit pure moordlust, zegt de officier van justitie. De vrouw van 34 werd voor de trein geduwd bij Voerde, vlakbij de Nederlandse grens, en stierf ter plekke. De man werd door omstanders vastgehouden en door de politie gearresteerd. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd. De politie is een onderzoek begonnen naar de dood van een man... die vrijdag in het Amsterdam-Rijnkanaal bij het Utrechtse Nichtenvecht werd gevonden. Volgens Omroep Gelderland gaat het om Festim Lato... een in Gelderland wonende Albanese politicus... die zich inzet voor de onafhankelijkheid van de niet erkende republiek Gamaria. De Albanese werd al enige tijd vermist. Onduidelijk is of hij het slachtoffer is geworden van een misdrijf. Meer dan een miljoen mensen hebben zich ingeschreven voor een kaartje voor de eerste Formule 1-race in Zandvoort volgend jaar. Voor het driedaagse evenement is maar plek voor 315.000 mensen. Dinsdag krijgen de aanvragers te horen wie de gelukkigen zijn. De kaartjes worden verdeeld via een loting. Het duurste kaartje op de hoofdtribune in Zandvoort kost op de racedag bijna 450 euro. Het weer nog vannacht wolkenvelden. blijft wel droog en de minima liggen rond 14 graden. Morgen gaat de zon flink schijnen.